Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een duiker die bezig was met de reddingsactie van het Thaise voetbalteam... is overleden na een zuurstoftekort. De man probeerde op een nieuwe plek in de grot een vluchtroute aan te leggen. Het zou mis zijn gegaan toen hij daar zuurstofflessen wilde neerzetten. De Thaise hulpdiensten proberen al dagenlang de twaalf jongens en hun voetbalcoach te bevrijden... uit een ondergelopen grot. In Japan is de oudleider van de secte van de hoogste waarheid geëxecuteerd. Ook een aantal van zijn volgelingen zijn ter dood gebracht. De beweging pleegde in 1995 de gifgasaanval op de metro van Tokio. Ze gebruikten daarbij het zenuwgas sarin. Bij de aanslagen vielen 13 doden en raakten meer dan 6000 mensen gewond. De secte had 20 ton sarin, genoeg om heel Tokio uit te roeien. De Chinese minister van Handel noemt de importheffingen die Amerika wil invoeren voor China kortzichtig. Hij roept Europese landen op om met China samen te werken om de vrijhandel wereldwijd te beschermen. President Trump heeft aangekondigd dat vandaag een importheffing van 34 miljoen dollar ingevoerd wordt. Daardoor dreigen voor een half miljard dollar aan Chinese goederen te worden getroffen. De politievakbonden roepen hun leden op om in actie te komen... en vanaf maandag alleen bekeuringen uit te delen bij ernstige overtredingen. De politie voert daarmee actie voor een betere CAO. De politiebonden zeggen dat agenten na de grootschalige reorganisatie bij de politie... met te weinig mensen te veel werk moeten doen. De overheidsfinanciën zijn in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,4 procentpunt gegroeid tot 1,6 procent van het bruto binnenlands product op jaarbasis blijkt uit cijfers van het CBS. Dat komt door extra opbrengsten uit de vennootschapsbelasting... een kleine toename in de aardgasbaten en een blijvend dalende rente. Het CBS zegt dat er hierdoor ruimte komt voor het verder aflossen van de staatsschuld. Het weer vanochtend vooral in het noorden en midden bewolking.